Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In verschillende Europese steden zijn mensen de straat op gegaan... om hun steun te betuigen aan de activisten aan boord van de schepen op weg naar Gaza. Israël bevestigde afgelopen avond dat militairen... een aantal boten van de vloot hebben geënterd. Daarop riep de organisatie achter de vloot mensen op te gaan demonstreren. Onder meer in Rome, Athene, Istanbul, Madrid en Lausanne waren betogingen. In Den Haag stond een kleine groep demonstranten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... De elise marine heeft onder andere de Zweedse activiste Greta Thunberg aangehouden. Hoeveel activisten in totaal zijn aangehouden is onduidelijk. Het spoor tussen Arnhem en het Duitse Emmerich is weer hersteld na een ontsporing. De werkzaamheden duurden anderhalve week. De schade door een ontspoorde goederentrein bleek veel groter dan gedacht. Al die tijd moesten snel- en slaaptreinen naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland omrijden via Venlo. Daardoor kwamen de treinen standaard te laat... Afgelopen avond kwam het regionale treinverkeer weer op gang. De internationale treinen rijden vanaf komende ochtend weer via Arnhem. Wereldwijd is bedroefd gereageerd op het overlijden van de Britse biologe en antropologe Jane Goodall... die bekend werd door haar studie naar het leven van chimpansees. Actrice en activiste Jane Fonda omschrijft haar als iemand die geschiedenis heeft geschreven... en de VN schrijft in een verklaring dat ze zich onvermoeibaar heeft ingezet voor onze planeet. De leider van de Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, noemt Goodall een van de grootste dieren- en natuurbeschermers uit de geschiedenis. De Britse ontdekte onder meer dat chimpansees eigen gereedschap maken en gebruiken... en dat ze persoonlijkheden kunnen ontwikkelen. Jane Goodall overleed in haar slaap tijdens een lezingentour door Amerika. Ze was 91. Het weer, het koelt flink af. Minima van 2 tot 5 graden in het oosten en rond 7 graden aan de kust. Daarbij ontstaan wat mistbanken die in de ochtend snel oplossen...